Door het personeelstekort bij de recherche lukte het niet om eerder al die meldingen te onderzoeken. En de zaak kreeg ook niet meteen prioriteit, zegt verslaggever Remco Andringa. Dan eh, is er gekeken eh, of er vermoedens waren van fysiek seksueel misbruik. Nou, die waren er niet meteen. Het leek er ook niet op dat de slachtoffers zijn afgeperst. Iets wat vaak wel gebeurt. Daarom kregen deze twee eh, meldingen minder prioriteit eh, dan andere zaken. En duurde het gewoon lang eh, voordat er wel een onderzoek werd gestart. Ja, en dat onderzoek begon pas dit jaar. De 26-jarige man uit Enkhuizen deed zich op Snapchat voor als een jong meisje. Chatten met jongens en verleiden ze om naaktfoto's en naaktfilmpjes te sturen. Een ouderavond of een moeilijk gesprek met de huisarts. Er zijn kinderen die tolk zijn voor hun ouders, omdat hun vader of moeder niet goed Nederlands spreekt. En dat tolken kan best wel zwaar zijn voor kinderen. Listy is 9 en kwam met haar moeder uit Nicaragua en ze weet hoe dat is. Zij heeft de hoofdrol in een film die erover gaat. Want zij weet meer, naar zij weet meer Nederlands dan de moeder. En de moeder is nu aan het, eh, aan het, eh, het werken en zij kan niet... Eh, eh, Lieden de Nederland. De korte film van 8 minuten waar ze in speelt heet Tolk... en is maandag te zien op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Wat doe je als je een dierentuin hebt, maar niet genoeg geld voor panda's? Nou, dan doe je toch gewoon alsof. Dat moeten ze in een dierentuin in China gedacht hebben. De directeur van het park geeft nu toe dat ze gewoon een paar honden zwart-wit hebben geverfd. Filmpjes daarvan gingen eerder deze week al viral. A Chinese zoo has sparked fury after it painted dogs black and white and presented them as pandas. De zoo attempted to disguise the puppies with black ears, limbs and with dark circles around their eyes. Ja, veel bezoekers hadden het al lang door, want toen bleek dat de panda's blaften en heigden, wisten ze het zeker. Het zijn helemaal geen panda's. De dierentuin zegt nu, wij hebben ook nooit gezegd dat het panda's waren. Het weer dan, vanavond nog lang droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen hetzelfde plaatje als vandaag. Veel zon en een graad of 23. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de N247 van Amsterdam naar Horen... tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland. Je moet daar nog rekening houden met 10 minuten extra reistijd.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 I am sure I come through, I don't know how. They say a man can be a star, it feels like a barbarian still alive. I'm losing my balance on the side road. Tell me please, tell me please. lang aan de overkant Zag hij ze staan Iemand riep, je hoort niet bij ons Een missteek, pijn Denk goed na welke kant je staat straat, op weg naar het plein.